Marielle Hageman met het NOS-journaal. De stroom vandaag zijn veroorzaakt door een cyberaanval. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Zowel ING als het online betalingssysteem Ideal kampten met een urenlange storing. Het zou gaan om een zogeheten DDoS-aanval... waarmee servers lam worden gelegd door ze te bestoken met enorme hoeveelheden data... De bankenvereniging benadrukt dat het geen hek was. De veiligheid van internetbankieren, mobielbankieren en iDeal zou niet in gevaar zijn geweest. Er zijn geen rekeningen ingezien of geplunderd. Door de storing konden ING-klanten een deel van de dag niet internetbankieren. iDeal lag uren plat voor klanten van alle grote Nederlandse banken. In Utrecht is een man omgekomen bij een vechtpartij. Zijn tegenstander raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond 7 uur meldingen binnen over twee mannen die vochten in het Mayella Park. Toen een van hen op de vlucht sloeg, ging de ander erachteraan. Bij het Thomas Akempi's Kempis plantsoen raakten ze opnieuw met elkaar in gevecht. Volgens ooggetuigen werden daarbij een schroevendraaier en een ketting gebruikt. De politie kan nog niet zeggen wie de mannen zijn en waarom ze ruzie hadden. De wijkscholen in Rotterdam voor jongeren met problemen hebben een averechts effect. De jongeren vinden niet eerder werk en gaan juist sneller het criminele pad op, zegt het Centraal Planbureau. Volgens het CPB zitten op de scholen steeds meer jongeren die al iets op hun kerfstok hebben. Eenmaal samen in een klas worden ze nog crimineler. Het CPB meldde eerder nog een positief effect. Dat kwam doordat bij het eerste onderzoek nog maar weinig jongeren in Rotterdam de opleiding hadden afgerond. In de eredivisie blijft Feyenoord in de titelrace. De Rotterdammers wonnen thuis van VVV Venlo. Dat ging wel moeizaam. Het werd 1-0 door een doelpunt van topscorer Pelle, 20 minuten voor tijd. Feyenoord komt door de overwinning op één punt van Ajax... dat pas zondag in actie komt.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 Yo, member, I the bad people group. mad people thing, I the real boss. Yo, fuck buckler, deal with it quickly, with that. Let the girl let get money. Everybody just gets money. Everybody start dancing, everybody start what? But, yo, GTA, mad thing. op in de club. in de club. in in de club. in de club. Welkom bij het tweede uur van See It en je hoort het al. GTA, ofwel de man uit Miami. En hij heeft er weer een geweldige mix afgeleverd. Death to the Genres, Volume 1. Dit is speciaal hier bij See It. GTA. Watch your man, this is nigga, I turn red. Ring in the cage! Get it up. Get it up. confident back to the beat. for that back to the beat. for that back to the beat. gonna take my truck. Damn. Real hello, hello, hello, white America, assassinate my character. Money matrimony, yeah, they tryna break the marriage up. Who gon' act phony or who gon' try to embarrass ya? I'ma need a day off, I think I call Ferris up. Bueller had a Mueller, but I switched it for a Miele, cause I'm richer. And prior to this shit was moving freebase. Had a conference with the DJs, yeah. Puerto Rico three days. Polly with the PDs, now they got that shit on replay. Sorry, I'm in pajamas, but I just get off the PJ. And last party we had, they shut down Prevas. Ain't that where that he play? Niggas hate ballers these days. Ain't that like LeBron James? Ain't that just like D Wade? Wait, what you need? What what you need? What you need? What what you need? What you need? H What you need? What you need? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's What's What's What's What's What's What's up? up? up? up? up? up? up? What's up? What's up? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? Where my money at? Money at? What's up, motherfucker? Where my money at? What's up? What's up? What's up, motherfucker? Where my money at? Money at? What's up, motherfucker? Where my money at? What's up, motherfucker? Where my money at? Money at? What's up, motherfucker? Where my money at? beat the gold. jou zie je in de House. Behind Wheels of Steel, GTA. En ja, hij kickt ass tegen alle genres in de dance-industrie. En dat is af en toe best wel eens leuk zo. Helaas kijk naar de klok. En, er, eh, en dat is alweer bijna 11 uur. Dat betekent het einde van deze aflevering van See It. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag. 9 uur sharp zijn we weer bij je. Met een flinke portie hete hits. De nodige nieuwtjes en natuurlijk de one and only See It Party Guide. Maak er een mooi weekend van. Ik zeg tot volgende week. Tot ziens. Ciao. Diga si la no un grande. Mi hermano está vacío, quiere que se lo den.